Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Drie tieners waren volgens de Franse justitie betrokken bij de onthoofding van een leraar. Docent Samuel Paty werd vorige maand in een voorstad van Parijs op straat onthoofd door een extremistische moslim. Nu zijn er drie jongeren aangeklaagd voor betrokkenheid. Vermoedelijk hadden ze contact met de dader. Ze worden beschuldigd van terroristische samenzwering. Volgens een Frans persbureau gaat het om twee mannen van 18 en een meisje van 17. Voor de moord zijn nu tien mensen aangeklaagd. In Nederland gaan 10 coronatestbussen rondrijden. De GGD gaat die bussen inzetten op plekken waar een tekort aan testen is. Bijvoorbeeld na een lokale corona-uitbraak. De bussen zijn trouwens niet spiksplinternieuw. Het gaat om omgebouwde stadsbussen en bestelwagens. Kom dit weekend niet naar het strand. Die oproep doet Katwijk aan dagjesmensen. Het wordt dit weekend mooi weer en daarom is de kustplaats bang dat een hoop mensen willen uitwaaien op het strand. Doe dat even niet, zegt Katwijk. Ze willen vanwege corona drukte voorkomen. Misschien ben je dit geluid. Here's a key race alert. Helemaal beu, maar het einde is in zicht. Nog steeds. Pennsylvania zou wel eens de doorslag kunnen geven, maar wanneer dat blijft gissen. President Trump lijkt te verliezen, dus hij vecht op andere manieren voor zijn positie, met rechtszaken en hertellingen. En hij zegt ook zonder bewijs dat het stemmentellen niet eerlijk gaat. Mijn collega Eline zegt dat niet iedereen in zijn partij daar blij mee is. Er zijn een aantal republikeinen geweest die de president oproepen om zijn beweringen over fraude ook echt te gaan onderbouwen. Want als er geen bewijs is, dan wordt het heel erg moeilijk in een, eh, in een rechtszaak. Maar het overgrote deel van de partij is best wel heel erg stil op dit moment. De Republikeinen trekken wel de portemonnee. Er is al 60 miljoen vrijgemaakt voor juridische gevechten. Het weer, er komt een heldere nacht aan en het koelt flink af. Net als gisteren nacht net boven nul. Morgen ook vrij zonnig en droog. Het wordt dan 12 tot 16 graden.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 Mensen daar maken verhalen, ik ga ervan uit dat je weet wat wat is. Ik wil niet bepalen, maar please ga niet uit elke week als we leven nog grap is. Ik ben trouwens het probleem, forever duurt niet lang, is niet de same.